Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag op een militaire parade gisteren. De landen bieden volgens het land steun aan de Iraanse oppositie. De regeringen in de drie landen is gevraagd om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren. In Amsterdam komt het openbaar vervoer langzaam weer op gang. Dat lag voor een groot deel plat door een storing in het communicatiesysteem van het GVB. Bijna alle metrolijnen lagen plat, alleen de Noord-Zuidlijn reed nog. Het GVB zegt dat de oorzaak van de communicatiestoring bij KPN ligt. Die storing is nog niet voorbij, maar ondanks dat gaat dus wel alles weer rijden. Hoe lang het duurt om de storing te verhelpen is nog niet bekend. Kiki Bertens heeft het tennistoernooi van Seoul gewonnen. In de finale was ze in drie sets te sterk voor Ayla Tomoljanovic uit Australië. Het is voor Bertens de derde toernooizege dit seizoen. De kinderopvang in Os, waar donderdag vier kinderen van omkwamen... bij een aanrijding op een spoorwegovergang, blijft ook komende week dicht. Er komen veel vragen bij het kinderdagverblijf binnen... en die kunnen nog niet worden beantwoord. Zo staat in een verklaring op de website. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen. Volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers. Het weer, later in de ochtend en vanmiddag gaat het vanuit het westen flink regenen en er staat veel wind. Het wordt een graad of 11 vanmiddag.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 I like mine with a kiss. never front X can be almost bliss, just as long as I get my kiss. How do you like your ex in the morning? Goedemorgen, ZFM luisteraars. Welkom op deze zoveelste uitzending van alweer ZFM Jazz live uitgezonden vanuit de Tolweg 10A op zondagochtend... waar u meer dan welkom bent om zomaar langs te komen. Ik zeg het elke keer met uh, al of niet een platenkoffertje onder de arm... of gewoon om te kletsen over muziek... of gewoon om de opname, de uitzending bij te wonen. Vandaag eh, is deze uitzending... Het programma in deze uitzending samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Oh jee. Nou, de kunnen er niks aan doen. De eerstkomende twee uren gaan, gaan eh, volgens het programma zoals het gepland is. Uh, Mulder en Mulder, het inmiddels niet meer bestaande trio, opende met How Do You Like in the uh, Your Ex in the Morning. En op de tenorsaxofoon hoorden wij Frits Katé. Wij gaan vandaag luisteren naar allerlei moois... ik zeg altijd allerlei lekkers uit de platenkast... waaronder ook veel van Nederlandse artiesten. Maar zoals het gaat... wij beginnen natuurlijk uh, een beetje easygoing... en dat kan niemand beter dan Coleman Hawkins... met hart en ziel, body and soul. and Soul, Coleman Hawkins. We gaan nu naar een zangeres en, uh, die erom bekend staat... dat ze erg verlegen is en helemaal niet eh, uit is op roem en uh, schijnwerpers... maar toch fantastisch zingt. Anekdotes zijn er genoeg over haar. regelmatig is ze kwijt. En het, eigenlijk speelt ze het liefst gewoon op straat... waar ze ook ontdekt is. En dan heb ik het over Madeleine Peru... die weliswaar een ehm, Franse naam heeft... maar puur Amerikaans is. En eh, zij heeft eh, met regelmaat prachtige platen gemaakt. Haar stem wordt vergeleken met die van Billie Holiday. En eh, zij zegt zelf, ja, ik doe maar wat. Dat, ja, je hebt van die artiesten die gewoon van nature zo begaafd en begiftigd zijn met, met talent dat het eh, inderdaad allemaal lijkt alsof ze het uit de mouw schudden. Madeleine Peru, Walking After Midnight. we used to do. I'm always walking after midnight, searching for you. I walk for miles along the highway. Well, that's just my way of saying I I stopped to see a weeping willow Zij treedt op, dat is een bericht voor de liefhebbers... op 1 december in Utrecht in Tivoli. Ik ga nog een stukje laten horen. Getting some fun out of life. When we want to love, we love some fun out of life. When we want to work, we work. When we want to play, we play. In a happy setting, we're getting some fun out of life. Maybe we do the right thing. Maybe spending each day winding our way along. But when we want to sing, we sing. When we want to dance, we dance. You can do your betting. We're getting some fun out of life. This one is titled Desi Fanado. Dizzy Gillespie en zijn band in een live opname met een stuk van Carlos Gobim Desafinado. We gaan nu naar een eh, opnamen alweer eh, van 2009 in het kader van wat toen nog heette jazzdag.nl. De dag van de Nederlandse jazz. En daar kwamen allerlei combo's, voornamelijk van eh, mensen die nog op het conservatorium zaten of er net af waren, ehm, met stukken. En daarvan zijn er weer een heleboel opgenomen. We gaan luisteren naar een combo, het uh, Diederik Rijpstra Quintet, met een eigen compositie. En dat is de Rome Song. kunnen we niks aan toevoegen. Het Diederik Rijpstra Quintet met een lied over Rome, de Rome Song. Een eigen compositie. Ook een eigen compositie gaan we nu horen door de vocaliste Renske Taminio. En het stuk is getiteld Something Coming. the covers rest in place. I'm enrolled into you, far from harm. A dream to press my cheek to stares me in the face. Nutritious fuel fill my stock. Keep my engine Nutritious fuel fill my stock. Keep the train. press my cheek to your loving face. Nutritious fuel fill my stock. Keep the train. see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When you're passing by, flowers droop and sigh. And I know the reason why you're much sweeter, goodness knows. buckle around. thirsty lips. Seems the honey fairly drips. Your confection, goodness knows. touch my cup. You're my sugar. It's sweet like honey when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, seems the honey fairly drips. You're a confection, goodness knows. Ja, dat was Lina Horn, geboren in 1917. Eh, en ehm, tot op hoge leeftijd aan het werk geweest. En een hele tijd in Amerika verguist onder het, eh, eh, hoe heet het, McCartney. Eh, onder de, wegens haar sympathieën die niet in overeenstemming waren met die van de regering. ze heeft ook nog in Nederland opgetreden, maar dit terzijde. Allemaal komen ze graag naar Nederland. Die Amerikanen zullen we maar trots zeggen. We gaan nu luisteren naar de Blue Bossa gespeeld door George Benson. van... Eh, ja, van George Benson's Blue Bossa gaan we over naar een dame, Catherine Russell. En misschien valt hier het spreekwoord... zo vader, zo dochter wel eh, heel goed uit te leggen. Vader Russell is een tijd lang de director... de dirigent en de, en de arrangeur geweest van de Louis Armstrong Big Band. En zijn dochter, geboren in 1956, eh, heeft... Eh, terwijl zij op tourneeën was met eh, David, David Bowie... en in zijn achtergrondkoor zong van mening... dat ze makkelijk voor zichzelf kon beginnen. En dat is volgens mij eh, en volgens anderen heel goed gelukt. Want zij heeft prachtige dingen op de plaat gezegd. En een van die stukken ga ik laten horen. De, eh, ja, dit is een blues, de, de, <laughs> de droevige geliefden, de droevige geliefde blues, de sad lover blues. Catherine Russell. maar dat is natuurlijk niet waar. Eh, dit is Catherine Russell. cheerful. Sometimes I'm blue. I just got those sad lovers blues. I've been around all over town, but the man. Sometimes I'm sad. I just got those sad lovers blues. Sad lovers blues. I'm all by myself with my hopes on the shelf. Don't worry say my hopes on the shelf. Don't worry about me. Catherine Russell. De Sad Lovers Blues. En dan kunnen we eigenlijk niet zonder iets eh, de nadruk te leggen op meneer Gershwin. Er is een eh, cd, er zijn natuurlijk talloze cd's eh, gemaakt. A Tribute to George Gershwin omdat hij in het hele repertoire van eh, het gemiddelde repertoire van ontzettend veel eh, jazzmuzikanten altijd voorbij komt. En eh, ik ga een paar stukken laten horen van mensen die op die cd staan... en allemaal gekozen hebben voor, op voor composities van Gershwin. Zoals Coleman Hawkins en Oscar Peterson op de plaat gezet hebben... How long has this been? het laatste, het eerste uur van ZFM Jazz. Dat sluiten we graag af met eh, eh, een van de beroemdste composities van Gershwin.